spoedige start. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Gaza-stad is een bom ontploft bij het Franse culturele centrum. Een deel van de omheining is verwoest. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er geen slachtoffers gevallen. Andere berichten spreken dat tegen. In oktober ontplofte bij het centrum ook al een bom. De verantwoordelijkheid werd toen op Facebook opgeëist door een groep die zei banden te hebben met IS. Bij Facebook komt geen vind ik niet leuk knop. Wel wordt er nagedacht over meer knoppen dan de opgestoken duim, zodat gebruikers ook met een andere emotie op een bericht kunnen reageren. De baas van Facebook, Mark Zuckerberg, zei tijdens een vraaggesprek dat veel gebruikers het bijvoorbeeld pijnlijk vinden om bij een overlijdensbericht op de like-button te drukken. De man die zichzelf vanmiddag voor het politiebureau in Tilburg in brand stak is overleden. Agenten verleden eerste hulp. De man is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar later overleden. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet duidelijk. Premier Rutte zegt dat het kabinet blijft zitten... ook als er een slechte uitslag is voor de VVD en de PvdA... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens Rutte leiden slechte verkiezingen niet tot de val van het kabinet... maar zou het goed zijn als de coalitie ook in de Eerste Kamer voldoende steun heeft. De statenleden kiezen in mei de Eerste Kamerleden. Nu moet het kabinet al geregeld op zoek naar steun van oppositiepartijen. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat in de loop van 2017 open. Aanvankelijk zou het vliegveld vier jaar geleden al klaar zijn. Na nieuwe tegenvallers werd de laatste tijd geen datum meer genoemd. Bij de planning zijn fouten gemaakt en ook in technisch opzicht is veel misgegaan. De begroting van 2,8 miljard is intussen opgelopen tot meer dan het dubbele bedrag. Het weer bijna overal droog, maar in Limburg kan nog steeds regen vallen.